en hij riep vast, o schone godin. Toeft wat, toeft wat, wees niet verbogen, ei, waarom loop je jouzelf een bezint? Leven nog, beren nog, tijgers, maar het is Apollo die u zo bemint. Wilt u schichtig liep, dat hij er in het lopen op het laatste werd won. Benios, Benios, Phoebus bestormt mij, helpt mij, o vader, ik dacht me het zaad. Tussen die jaren komt weet ik verword gij, straks deze schoonheid verhoudt de goede macht. Want ik wil sterven, weer hij is overweldigd. Liebesblick Deus.